7 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Wieg heeft brand gewoed in een seniorencomplex. Twee mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. 17 bewoners zijn geëvacueerd. De appartementen liggen boven winkels in het centrum van Wiegen. Griekenland belooft opnieuw zijn lening aan het Internationaal Monetair Fonds af te betalen. Het gaat om 450 miljoen euro. Dat wordt donderdag overgemaakt. De Griekse minister Varoufakis deed de belofte op een bijeenkomst in Washington. IMF-directeur Lagarde zei daar blij te zijn met de toezegging. De Europese ministers van Financiën willen Griekenland alleen financieel blijven steunen als het land doorgaat met hervormingen. De buschauffeur van de Turkse voetbalclub Fenerbahce is buiten levensgevaar. Hij werd gisteren in zijn hoofd geraakt toen de spelersbus werd beschoten. Volgens speler Dirk Kuit wordt de chauffeur uit voorzorg drie dagen in coma gehouden. Bij de beschieting bleven de spelers en andere inzittenden ongedeerd. President Obama verdedigt zich tegen kritiek op de atoomdeal met Iran. In de New York Times noemt hij het akkoord een eenmalige kans om de verspreiding van kernwapens tegen te gaan. De Israëlische premier Netanyahu vreest vanwege de atoomdeal voor het voortbestaan van zijn land. Obama zegt dat hij niet zal toestaan dat Iran, Israël en andere bondgenoten bedreigt. In het centrum van Middelburg is rond middernacht op straat een dode man gevonden. Het is niet duidelijk hoe de man om het leven is gekomen. De Zeeuwse politie heeft de omgeving afgezet en forensisch medewerkers doen onderzoek. Beachvolleybal is bezig met een opmars in Nederland. Het aantal velden groeit dit jaar van 200 naar ruim 250. Dat heeft mogelijk te maken met het WK beachvolleybal dat in Nederland wordt gehouden. Dat begint eind juni. Onder meer in Amsterdam, Rotterdam, Apeldoorn en Harderwijk komen nieuwe velden. Het weer, de dag begint bewolkt met lokaal wat regen. Later krijgen we meer zon en wordt het ongeveer 9 graden.